Renate Kok met het NOS-journaal. De aanslag van afgelopen vrijdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... heeft inmiddels 53 mensen het leven gekost. Ruim 100 anderen raakten gewond. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Bij de aanslag werden vier bomauto's tot ontploffing gebracht... bij een hotel en een politiebureau. De laatste explodeerde pas toen hulpverleners ter plaatse kwamen. De terroristische beweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid... voor de aanslag in Mogadishu opgeëist. De inzamelingsactie voor de groep Vriezen die vorig jaar de snelweg blokkeerde... om anti-Zwarte Piet-activisten te dwarsbomen... heeft na iets meer dan een dag al meer dan 120.000 euro opgeleverd aan donaties. Met het geld willen de 34 veroordeelden in hoger beroep gaan. Ze werden vorige week veroordeeld onder meer omdat ze een gevaarlijke verkeerssituatie hadden veroorzaakt... en omdat ze de anti-Zwarte Piet-activisten beletten om te demonstreren. Bij de aanhoudende bosbranden in Californië zijn nog eens twee doden gevallen. De lichamen werden gevonden bij een snelweg bij Malibu, een voorstad van Los Angeles. Daarmee is het dodental nu opgelopen tot elf. De meeste doden vielen in het noorden van Californië, in het stadje Paradise. Dat is volledig verwoest door de bosbranden. President Trump heeft de branden in Californië officieel bestempeld als noodsituatie. daarmee komt er onder meer geld beschikbaar voor de evacuatie van bewoners en hulp voor de slachtoffers. Zeker 250.000 mensen hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten.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 什么？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 mezelf niet het nooit geweest. Al die jaren geweest. Ik ben mezelf niet het nooit geweest.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 arms like a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left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 dat ik hier helemaal alleen op jou heb zitten wachten. Je hebt me keihard voor gelogen, de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 Je moet gewoon je spullen pakken.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 feel like I'm